Raymond Seré met het NWS-journaal. De Vira-trein Dat was de druk op de fabriek groter geweest om de treinen goed af te leveren. Dat zei inspecteur Jonkers die de kwaliteit van de treinen in de gaten moest houden voor de enquêtecommissie. Volgens Jonkers had de fabrikant op papier alles goed geregeld, maar werd er op de werkvloer slordig gewerkt. Toen de treinen naar Nederland kwamen moesten ze nog op 200 punten worden aangepast. Jonkers noemde dat ongebruikelijk veel. Zes grote Europese oliemaatschappijen, waaronder Shell, het Britse BP en het Franse Total, willen een nieuw stelsel voor milieuvergoeding voor CO2-uitstoot. De bedrijven willen hiervoor samenwerken met de Verenigde Naties en overheden wereldwijd. Zo moet de opwarming van de aarde worden tegengegaan. De maatschappijen erkennen dat er maatregelen nodig zijn om de opwarming van het klimaat te beperken tot maximaal 2 graden. Vooruitlopend op een belangrijke internationale klimaatconferentie van de VN in december bieden ze nu hun gezamenlijke diensten aan aan het VN Klimaatbureau. In Parijs worden alle liefdeslotjes van de Pont des Arts verwijderd. Die brug is populair onder verliefde stelletjes. Ze hangen daar een slotje op om hun liefde te vereeuwigen... en gooien de sleutel in de scène. De gemeente begon vandaag met het weghalen van de vele duizenden hangslotjes. Het gezamenlijk gewicht van die liefdeslotjes is zo groot geworden... dat de brug dreigt in te storten. Wat er met de slotjes gebeurt is nog niet bekend. Vanaf vandaag is rook op veel plaatsen in de Chinese hoofdstad Peking verboden. In overheidsgebouwen, restaurants, stations en in de bus en de trein mag niet niet meer worden gerookt. Een kwart van de bevolking van China rookt en jaarlijks overlijden 1 miljoen Chinezen aan de gevolgen van hun verslaving. De overheid wil daar wat aan doen. Overtreders van het verbod kunnen een hoge boete krijgen en er is een speciale app voor smartphones ontwikkeld om rokers aan te geven. Het weer op de meeste plaatsen droog. Van tijd tot tijd zon. wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het westen en noorden regen. Veel wind. In het zuidoosten ook zon. wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.